uur. Manik met het NOS-journaal. De uitslag van de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen laat nog op zich wachten. De laatste tussenstand werd om twee uur bekendgemaakt door de kiescommissie. Op dat moment was 92% van de stemmen geteld. President Erdogan ging aan de leiding en zou ruim 49% van de stem hebben gekregen. Zijn tegenstander, oppositieleider Kuluç Darolo, 45%. Als niemand meer dan 50% van de stemmen haalt, volgt over twee weken een tweede ronde. Beide kandidaten hebben gezegd dat ze zullen respecteren. In Rotterdam zijn gisteravond zo'n 100 mensen aangehouden... bij de feesten rondom het landskampioenschap van Feyenoord. In de buurt van de Koolsingel werd korte tijd een waterkanon ingezet... nadat agenten waren belaagd, maar over het algemeen was de sfeer goed. De politie spreekt van een beheersbare avond. Bij de festiviteiten in Rotterdam waren duizenden mensen aanwezig. Ook vandaag worden er weer veel mensen verwacht... bij de huldiging van Feyenoord op de Koolsingel. Die begint om 12 uur. De baas van het Russische Wagner-huurlingenleger wilde de locaties van Russische troepen doorgeven aan Oekraïne, meldt de Washington Post. In ruil daarvoor wilde de leider dat Oekraïense militairen zich zouden terugtrekken uit Bakhmut, waardoor Wagner wordt gevochten. De VS wil niet op het bericht reageren. Frankrijk stuurt tientallen lichte tanks en panzervoertuigen naar Oekraïne. Dat is bekendgemaakt na een ontmoeting tussen president Zelensky en president Macron. Die spraken elkaar gisteravond in Parijs. Macron herhaalde dat Frankrijk Oekraïne zal blijven steunen zolang dat nodig is. In Spanje is Barcelona landskampioen geworden. De ploeg won met 4-2 uit bij stadgenoot Espanyol en is daardoor niet meer te achterhalen. Het is de 27e landstitel voor Barcelona en de eerste sinds 2019. Het weer. Vandaag in het oosten geregeld zon. In het westen bewolking met vanmiddag ook regen. Het wordt 13 tot 19 graden. Vanavond kan ook in het binnenland wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid heb je een kwartier tijdverlies door een ongeluk...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 Met 92% van de stemmen geteld gaat president Erdogan aan kop, maar hij zit nog onder de 50%. Oppositieleider Kulic Darolu zou bijna 45% uitkomen. In Mexico zijn zeker 26 doden gevallen bij een botsing tussen een vrachtwagen en een busje. De oorzaak is nog niet bekend. De botsing was op een snelweg in het noordoosten van het land. De vrachtwagenchauffeur ging er na het ongeluk vandoor. In het IJsselmeer is gisteravond een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de man die sinds zaterdag werd vermist.